4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het is de vraag of er in de toekomst nog vreugdevuren mogen worden gebouwd... op het strand bij Scheveningen en Den Haag. Gisteren liep het in Scheveningen uit de hand. Het meer dan 50 meter hoge vuur veroorzaakte een enorme vonkenregen... waardoor branden ontstonden in de omgeving. Huizen, auto's en fietsen raakten beschadigd. De organisator van het vreugdevuur is in shock... en denkt dat dit het laatste vuur is geweest. Dat zei hij tegen Omroep West. Burgemeester Krikke van Den Haag noemde de gebeurtenissen... een verschrikkelijk nare situatie. In Duitsland is een man op een groep mensen ingereden. Dat gebeurde in het centrum van de stad Bottrop... niet ver van de Nederlandse grens bij Oberhausen. Vier mensen raakten gewond, van wie één ernstig. De politie vermoedt dat het gaat om vreemdelingenhaat... en dat de bestuurder doelgericht buitenlanders wilde aanrijden. Een aantal slachtoffers komt uit Syrië en Afghanistan. De verdachte, een Duitser, is aangehouden in Essen. Ook daar zou hij bij een bushalte hebben geprobeerd mensen aan te rijden. Bijna anderhalve dag na een explosie in een Russische flat... hebben reddingswerkers een baby levend uit het puin gehaald. Het kind van 10 maanden oud is zwaar gewond. Op het moment dat het werd gered was het 20 graden onder nul. Het flatgebouw in Magnitogorsk stortte gisternacht gedeeltelijk in... vermoedelijk door een gasontploffing. Zeker zeven mensen kwamen om het leven. Er worden nog 35 mensen vermist. En in Vlissingen is vannacht een fietser verongelukt. De man uit Utrecht werd aangereden door een automobilist... die daarna doorreed en een eindje verderop uit de bocht vloog. De bestuurder werd door de klap uit zijn auto geslingerd... en raakte ernstig gewond. De fietser overleed in het ziekenhuis. Hoe het met de automobilist gaat, is niet duidelijk. En dan het weer, kans op regen het zuiden. In het noorden blijft het droog, het is een graad of 9.